Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten voeren luchtaanvallen uit op IS in Syrië. Dat is voor het eerst. Tot nu toe werd IS alleen aangevallen in Irak. Ook vijf Arabische landen die zich in de, bij de strijd tegen IS hebben aangesloten doen mee. CNN meldt dat Raqqa is gebombardeerd. De onofficiële hoofdstad van het kalifaat dat IS heeft uitgeroepen in Syrië en Irak. De luchtaanval in Syrië is nog bezig. Het Pentagon maakt voorlopig geen verdere details bekend. Een Algerijnse groep die gelieerd is aan IS heeft zondag een Franse toerist ontvoerd. Op een video vraagt de Fransman aan president Hollande alles in het werk te stellen om hem te redden. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is de video authentiek. De extremisten willen Frankrijk en de VS straffen vanwege de bombardementen in het noorden van Irak. De premie van zorgverzekeraar DSW stijgt komend jaar nauwelijks. Traditiegetrouw heeft DSW als eerste verzekeraar de nieuwe prijzen bekendgemaakt. Volgend jaar kost de DSW-polis 95 euro per maand. Dat is net zoveel als dit jaar. Eerder zei het kabinet nog dat de premies met 10 euro per maand zouden stijgen. Maar dat is volgens DSW niet nodig, omdat de zorgkosten te hoog zijn ingeschat. Deskundigen zijn bezorgd over het welzijn van ruim 40.000 kinderen van migranten uit Midden- en Oost-Europa. Door het vele heen en weer reizen en de vaak gebrekkige omstandigheden waarin ze leven, dreigen deze kinderen te ontsporen. De SCP onderzocht de leefsituatie van de kinderen uit Polen, Roemenië en Bulgarije, omdat Den Haag een herhaling van problemen zoals die van de Turkse en Marokkaanse kinderen wil voorkomen. Een op de vijf jongeren tussen de 12 en 24 jaar heeft een schuld. Bij jongeren onder de 18 gaat het vooral om kleine bedragen. Bij 18-plussers is de schuld groter, zegt het Nibud. Zij hebben vaak openstaande rekeningen van de zorgverzekeraar... onbetaalde boetes of betalingsachterstanden bij de Belastingdienst. Het Nibud noemt dat zorgwekkend.